uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Een ritje met de auto duurde het afgelopen jaar langer dan een jaar eerder. Blijkt uit cijfers van TomTom. Tom. Volgens de navigatiemaker nam de reistijd vooral toe door files en wegwerkzaamheden. Een rit met de auto duurt het langst in Amsterdam. Automobilisten deden daar gemiddeld bijna 23 minuten over een rit van 10 kilometer. Dat is een toename van 6 Amersfoort en Almere scoren het best. Daar duurt een rit van 10 kilometer zo'n 10 minuten. In Los Angeles is een grote natuurbrand uitgebroken in een chique woonwijk waar veel beroemdheden wonen. Duizenden inwoners moesten daardoor hun huis verlaten. Ook zijn al meerdere woningen verwoest door het vuur. De brand brak ochtends uit en verspreidde zich snel door de harde wind. Mogelijk breidt de brand in Los Angeles zich nog verder uit... omdat de harde wind voorlopig nog niet gaat liggen. De NVWA onderzoekt koubotten voor honden van het merk Barco. De afgelopen tijd zijn 13 honden doodgegaan na het kauwen op zo'n bot. Bijna 50 honden werden ook ziek. Ze kregen een neurologische aandoening dat bekend staat als het weerwolfsyndroom. Die term verwijst naar het plotselinge, soms agressieve gedrag dat honden kunnen vertonen. En ook dodelijk kan zijn. De AD schrijft dat de koubotten inmiddels niet meer verkrijgbaar zijn op de sites waar ze werden verkocht. DJ Deschamps stopt na het WK voetbal van volgend jaar als bondscoach van Frankrijk. Deschamps is sinds 2012 bondscoach. Onder hem werd Frankrijk in 2018 wereldkampioen... en eindigde het land als tweede op het EK 2016 en het WK in 2022. Waarom Deschamps er na volgend jaar mee stopt is niet bekend. Het weer, af en toe valt wat hagel of regen. Het tussen de min 1 en plus 4 graden. Overdag blijft het zo goed als droog en is er ook flink wat zon, vooral in het midden van het land. Het wordt dan tussen de 4 en 6 graden. En s'avonds is in het zuiden van Limburg wat sneeuw mogelijk.